Zelfs de acute zorg, dus patiënten die met een ambulance komen, kunnen straks misschien niet meer geholpen worden. De veiligheidsregio Twente gaf vanmiddag een extra persconferentie. Twentenaren werd op het hart gedrukt om zich tijdens de kerst aan de regels te houden. Dus niet met meer dan drie mensen aan tafel. Overal in het land is het druk in de ziekenhuizen. Zo druk dat operaties waar haast bij is ook soms worden uitgesteld. Met alle gevolgen van dien, zegt deze arts uit Tilburg. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld iemand die een verstopte halsslagader heeft. Die geopereerd moet worden omdat hij een verhoogd risico loopt op een herseninfarct, een halfzijdige verlamming. Wordt twee, drie keer uitgesteld. En hoe langer je het uitstelt, hoe groter het risico wordt dat hij uiteindelijk halfzijdig verlamd in een verpleeghuis belandt. De Britse variant van het coronavirus gaat waarschijnlijk al rond bij meer Nederlanders. Tot nu toe was de extra besmettelijke versie van corona alleen vastgesteld bij twee mensen in Amsterdam. Maar het RIVM denkt dat meer Nederlanders het inmiddels hebben. De nieuwe coronavariant is waarschijnlijk niet gevaarlijker. Diego Maradona had geen drugs of alcohol in zijn lichaam toen hij overleed, blijkt uit een tweede autopsierapport. De Argentijnse voetballer overleed eind november. Na zijn dood werd een onderzoek ingesteld naar mogelijke nalatigheid door zijn artsen. Maradona had lever, nier en hartaandoeningen. En dan nog even een positieve kerstgroet. Mevrouw Meuren uit Den Haag van 96 vertelde twee weken geleden dat ze heel eenzaam is in deze tijd. Ik heb geen kinderen en geen familie meer. Ik sta er helemaal alleen voor. Kijkers van Omroep West klommen massaal in de pen en mevrouw Meuren kreeg bijna 7000 kerstkaarten. Kijk eens! Het is grenzeloos grandioos. Ik heb er geen woorden voor. Iedereen heel, heel hartelijk bedankt. Het weer nog bewolkt en best wat regen vanavond. 7 tot 14 graden is het. Morgen ook weer regen, maar ook af en toe zon. Het wordt zo'n 7 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ABB. In de regio Noord-Holland is de N242 Middenmeer Alkmaar dicht tussen Heergewaard en de Ring Alkmaar.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 to the try to Vixen, Comet, Cupid, Donner, and Blitzen. Hold on now, don't you recall? The greatest really couldn't care less, and you can give him my best, but just know I'm not your friend or anything. Damn, you think that you're the man. I think therefore I am. I'm not your friend or anything. Damn, you think that you're the man. I think therefore I am. I don't want press to put your name next to mine. We're on different lines, so I wanna be nice enough, they don't call my bluff, cause I hate to frown. Articles, articles, articles, rather you remain unremarkable. Got a lot of interviews, interviews, interviews, when they say your name, I just act Did you have fun? I really couldn't care less, and you couldn't give them my best, but just know.